O mooie grijze Laurenstoren, in het hart van het oude Rotterdam. Veel ging er van jouw schoons verloren, door bruut geweld en oorlogsvlam. Vaak zie ik in mijn lichte nachten, jouw droeve beeld weer voor de geest dan denk ik altijd bij mezelf, eh, hoe mooi je eens toch bent geweest. Mooie grijze laurensporen, eh, dus wij bouwen jou weer op. Dan zal jij ons weer behoren het groen, wit groen weer in vol. Eenmaal zal jouw stem weer klinken, overgoten door de zon. Dan zal jouw silhouet weer blinken, horen we weer de tonen klinken van jouw mooie carillon. wanneer ik in het avondduister nog eens die oude plek betreed, waar jij toen stond in volle luister en je herinnert aan veel leed. Dan sta ik daar eenzaam te dromen en welter er in mijn ogen kraan. Maar plots zie ik jouw beeld weer komen, dan voel ik mijn hart weer sneller slaan. Mooie grijze storen, dus wij bouwen jou weer op. Dan zal jij ons weer behoren waait het groen, wit, groen weer in top. Eenmaal zal jouw stem weer klinken, overgoten door de zon. Dan zal jouw silhouet weer blinken, horen we weer de tonen klinken van jouw mooie carillon. O mooie grijze Laurenstoren, in het hart van het oude Rotterdam. Laat straks jouw bronzen stem weer horen, De het stadsbeeld vier en Reeds hoor ik jouw klokken tonen zoomen, vol dankbaarheid stroomt weer mijn bloed. Dan pluk ik voor jou de mooiste bloemen en leg die vol eerbied aan jouw voet. Mooie grijze laurensvoren, heus, wij bouwen jou weer We horen. Waait het groen, weer groen weer in vol. Eenmaal zal jouw stem weer klinken, overgolden door de zon. Dan zal jouw silhouet weer blinken, horen we weer de tonen klinken van jouw mooie carillon.